Clemens Peters met het NOS Journaal. Geen van de acht moties over een plan B voor de brexit heeft het gehaald in het Lagerhuis. Dat een tweede referendum over de hele kwestie zou worden afgewezen werd wel verwacht. Maar ook voorstellen over een zogenoemde zachte brexit kregen de afgelopen avond geen meerderheid. De stemming was niet bindend. Het was een poging van het Lagerhuis om tot een plan B te komen. Deze week wordt vermoedelijk ook de Brexit-deal van premier May weer in stemming gebracht. En het lijkt erop dat die meer kans maakt nu May heeft aangekondigd dat ze zal aftreden als de deal wordt goedgekeurd. Op de Noordzee ten westen van Texel drijft een olievlek. Volgens de kustwacht gaat het om relatief kleine hoeveelheid olie van maximaal 17.000 liter. De kustwacht en Rijkswaterstaat zijn urenlang bezig geweest met het schoonmaken... maar moesten daarbij stoppen toen het donker werd. De vlek drijft langzaam richting de Waddeneilanden. En het is niet bekend waar de olie vandaan komt. Amnesty International reageert woedend op de invoering van de sharia... in het oliestaatje Brunei op het eiland Borneo. Door de islamitische wetgeving kunnen homo's die seks hebben gestenigd worden. Diefstal kan worden bestraft met amputatie van een hand, ook bij kinderen. Amnesty spreekt van vrede en onmenselijke straffen... voor gedrag dat soms niet eens strafbaar zou mogen zijn. De onderwijsbonden en minister Slop zijn verontwaardigd... over het meldpunt indoctrinatie in het onderwijs. Daarmee wil Forum voor Democratie in kaart brengen... in hoeverre leraren hun politieke ideeën opdringen aan leerlingen. De bonden zeggen dat het meldpunt de verhoudingen verstoort. Minister Slop spreekt van een moderne schandpaal. De PVV vindt het een goed middel om leraren te ontmaskeren. Boeing heeft de software van de 737 MAX aangepast. Daardoor krijgen piloten meer controle over het toestel. Wereldwijd staat de 737 MAX aan de grond... vanwege vliegrampen in Indonesië en Ethiopië. Het is nog niet bekend wanneer alle toestellen over de nieuwe software beschikken.